waarom het proces volgens hem bij voorbaat moet worden beëindigd. Wilders en zijn advocaten ontbraken vandaag op de tweede zittingsdag van het proces. De PVV-leider staat terecht vanwege zijn minder Marokkanen-uitspraak in 2014 officier van Justitie heeft forse kritiek op Wilders en zijn advocaten. Ze proberen volgens hem continu de aandacht te verleggen en tijd te kopen om zo uitstel van het proces te krijgen. Vijf kinderen zonder verblijfsvergunning hebben in Den Haag aandacht gevraagd voor hun situatie. Ze kunnen worden uitgezet, hoewel ze hier al lange tijd wonen. De kinderen overhandigden een boekje met verhalen, tekeningen en foto's aan leden van de Tweede Kamer. Het boekje is bedacht door de organisatie Defense for Children. Volgens de organisatie leven honderden kinderen door de dreiging van uitzetting in constante angst. Voor het eerst sinds zeven maanden komt de prijs van een vat ruwe olie weer uit boven de 50 dollar. Op het dieptepunt begin het jaar kostte een vat nog maar zo'n 27 dollar. De afgelopen twee jaar heeft het grote aanbod van olie voor een drastische daling van de olieprijzen gezorgd. In 2014 kostte een vat nog 115 dollar. Doordat de prijs nu weer in de lift zit zijn ook de bedragen aan de benzinepomp weer iets opgelopen. Het nieuwe depot waar het Rijksmuseum en drie andere instellingen kunst gaan opslaan komt in Amersfoort. Het superdepot gaat het Collectiecentrum Nederland heten en zal ruim 675.000 kunstwerken gaan herbergen. Naast het Rijksmuseum gaan ook het Nederlandse Openluchtmuseum, Museum Pleis het Loo en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed kunst opslaan in het depot. Het weer, zonnige periode met weinig wind en het wordt 18 tot 21 graden. Het blijft ook lange tijd overal droog. Later op de avond en komende nacht kan er in het zuiden een bui vallen. Morgen en in het weekend wordt het warmer, maar wel is er steeds een steeds grotere kans op regen en onweersbuien.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 Iedere werkdag van 12 tot 2. Zo. Nou, dan weten we ook dat het een werkdag is vandaag. Voor mij niet. <clears throat> Nee? Nee hoor, voor mij is het hobbydag. Oh, hobbydag. <laughs> Zo. <clears throat> Hm, ja, nou, oké. Welkom. Goedemiddag. Ja, goedemiddag, lieve luisteraars. Lieve luisteraars. Kijkers. goedemiddag. Ja, daar zijn we nog weer. Hè. Smakelijk eten allemaal. Ja, eet smakelijk. Hebben wij net ook gedaan. Ja, dat hebben wij ook gedaan. Ja, nou, dat was lekker hoor. Zit je toch even anders weer op je stoeltje? Ja, dat is een, stuk eh, lekkerder. Gewoon ja, ja, een beetje gevuld buikje en zo. Ja, zo. Dat is wel lekker joh. Ja. Ja, ja nee, eh, wat dat betreft eh, helemaal goed hoor. Goed, nou, we zijn er weer. U hoort het natuurlijk al. We zijn er weer. Dolly is er weer. Ik ben er ook weer. En gaan we doen? Oh ja, we gaan een programma maken. Nou. Ja. ja, wat hebben we vandaag allemaal? Nou, we hebben natuurlijk het regio nieuws. Hè? Half 1, half 2 krijgt u eh, de upgrades, de updates van het regio nieuws. En eh, verder eh, de vrijwilligersvacature van de week. Hebben we er één vandaag? Ja, ja we hebben er één. ik weet alleen nog niet precies waar die is. Dus ik, ik ga zo even de straat op gaan zoeken. Oh ja, even, misschien ligt hij ergens in de duinen. Ja, dat was ik al van plan, ja. ik weet alleen niet of ik uh, de waterleidingduinen inga of de Kennemerduinen. Maar het, zal wel ergens, ik zal het wel tegenkomen. Ja, ja. Het zal er wel ergens liggen, denk ik. Ja, ik ren wel even heen en weer ook steeds. Als je niet eh, door de hert opgevreten is, dan eh, je wel. <laughs> ja. ja. Oké, nou, genoeg weer. We, hebben weer een, ja, we hebben weer een jarige artiest vandaag. Dus het 3 in eentje is weer aan, gewijd aan een jarige artiest. Wat jij zo nu je muscle hebt, hè? Ja. Gisteren, ja, eergisteren ook al. Al drie dagen lang eh, hebben we jarige artiesten. Dus vandaag hebben we er ook weer een. Ik heb liever dat je jarige artiesten uitzendt dan die, al die dode artiesten. Dat hebben we nou wel een beetje mee gehad hoor. Elke eh, keer weer een, weer, weer een. een weer ja, maar wel weer een 3 ah. in 1. Dat dan weer wel. Ja, maar goed. Nu hebben ze we vandaag weer een jarige artiest. Leuk. Dus nou, dat is eh, ook weer leuk. Ja. Nou, dus dat doen we straks. Ja. En ehm, over eh, ongeveer eh, een minuut of tien, zo, ja, dan zal hij wel ja. Maar laat maar beginnen met muziek, Weet je? Nou, eh, nu we er toch zijn, waarom niet? Dan kunnen we zo een plaatje draaien. Ja, zo is het. We kunnen ook zelf zingen. Maar... Ja, nou... Ik weet niet of we daar onze luisteraars nou zo'n plezier mee doen. Nee, dat denk ik niet. Zet maar wat op, joh. Zet wel wat op. <laughs> Zet wel wat op. Ja, Ja, doe ja. En ik maar even beuk erin, hè. Brainbox. Box. ja, ja. En Down Man. stemgeluid. Helaas, helaas. Hij kan het niet meer. Ja, die stem nog wel, maar ze hoort niet meer. Hij is doof. En uh, is een beetje jammer eigenlijk. Cas Lux dus, Jan Akkerman. Eh, als ik het goed heb, Pierre van der Linden. Ja, Pierre van der Linden zat hier ook nog bij. En wie de bassist was, volgens mij John Schuursma. Maar dat weet ik niet helemaal zeker. Brainbox. Eh, was dit in ieder geval een heerlijke plaat uit eh, eind van de 60 jaren. Eh, Jan Akkerman natuurlijk afkomstig uit de Hunters. En daarvoor Johnny en de Cellar Rockers. Dat, dat werd op een gegeven moment dan de Hunters. En die kennen we natuurlijk van Russian Spy and I en dat soort dingen. En vandaar ging Jan Akkerman naar Brainbox en ging samenwerken met Kaas Lux. Fantastische zanger in die tijd. En <clears throat> nou ja, daarna ging Jan naar Focus. En toen ging hij alleen verder. Zo ging dat. En uh, ja, wat gaan we doen? Oh ja, de volgende plaat is van Birdie. Ja, Birdie. En dat liedje dat eh, heet Keeping Your Head Up. Oh, dat is nog een stukje Brainbox. Nou ja, staat je. En dan gaan we naar Keeping Your Head Up. Hier is Birdie. Times that I've seen you lose your way. You're not in control. safe is hold you close, hold you close till you can breathe. vandaag van Lenny Kravitz. wat wil ik nou zeggen eigenlijk? Ja, weet jij het? Nee, ik ben het niet. Goed, dat was Lenny Kravitz. En uh, Lenny Kravitz, dames en heren, is een eh, meneer die uit Amerika komt... als zoon eh, van een West-Indische Amerikaanse moeder en een Oekraïense vader. Ja, en... Ehm, zijn vader was, wat was hij ook weer, journalist. En zijn moeder was de actrice. Zo, zo was het geloof ik. Zeg ik het nou goed of zeg ik het nou niet goed? Laat ik nou even nakijken, want dat ik weer niet weer allerlei valse informatie zit te verstrekken. Eh, want dat is natuurlijk niet goed. Lenny Kravitz werd geboren in New York. Als zoon van een Oekraïens-Joodse vader en een eh, West-Indisch-Amerikaanse moeder. Hij is, eh, hij is, ja ik zei het goed, hij is journalist en zij is actrice. Chris ontwikkelde in zijn jonge jaren al ehm, liefde voor de jaren 70 en jaren 60. En met name voor de muziek uit die tijd. Jimi Hendrix en John Lennon eh, behoren met name tot zijn grote voorbeelden. Eh, muziekstijlen zijn soul en funk, hard rock en nog veel meer allemaal lekkers. Ehm, hij kreeg in 1988 een platencontract bij Virgin eh, aangeboden. En een jaar later kwam zijn eerste album Let Love Rule uit. De eigenzinnige Kravitz ehm, eh, sprak vele mensen aan. Waaronder ook eh, bijvoorbeeld MTV Europe. En Madonna, die was ook gek van hem. Want hij schreef voor haar ook nog een prachtig liedje. Dat heette eh, Justify My Love. Het succes eh, bleek ook zijn eh, tol te eisen. Want eh, de tweede album, ehm, Mama Set, ging over de inmiddels verbroken relatie met actrice Lisa Bonet. En ehm, op dit album speelde hij onder andere samen met Slash, toen de tijd nog gitarist van Guns N' Roses. Ook uh, Sean Lennon, de, de zoon van John dus, deed mee op dit album. Kravitz eh, werkte met, uh, verscheen ook op vele platen van andere artiesten. En die namen, dat zijn niet de minste. ik ga bijvoorbeeld even noemen Pharrell Williams... Sheryl Crow, B.B. King, Eric Clapton, Iggy Pop, Mick Jagger... Guns N' Roses, en Erika Badu. Nou, dat zijn bepaald niet de kleinsten in het vak waar hij dan muziek mee maakte. Eh, een zeer lekkere man, een hele veelzijdige man. Eh, lekkere muziek moet ik zeggen, een lekkere man, dat weet ik niet. Maar eh, het is in ieder geval iemand die heel veelzijdig is en prachtig. En vandaag is hij dus 52 jaar geworden. Ja, en de liedjes die u in de 3-in-1 van hem hoorden... dat waren vervolgens het eind over, Till It's Over... En daarna hoort u eh, eh, I, Belong To You. En als laatste nummer My Mama Said. En dat was dus Lenny Kravitz. En hier hebben wij dan ook zijn verjaardag mee gevierd. Nou, dat is natuurlijk leuk, hè? En we gaan nu naar het nieuws. Ja, gaan we doen. Het nieuws bij ZFM Zandvoort met Dolly Tempierik. Ja! hey, ze is er helemaal niet. Maar dat is onze Dolly. Dolly! Zit ik het nieuws aan te kondigen? Is ze er helemaal niet? Ja, het is half twee, half één. Oh, daar is mijn nieuws. Ja, Met Dolly Tempierik. Eh, Dolly Tempierik, ja. Nou, ze zal even, eh, dames en heren. Eh, ze is nu gewoon wat kilo's aan het kwijtraken door vreselijk hard heen en weer te rennen. In, in de studio heen en terug tussen de intussen alweer een kilometer afgelegd. Dus, dus quickfit noemen ze dat. Ehm, ja, ja, nou. maar hamka is alweer verbrand. Ja, nou, hier is ze dan eindelijk, dames en heren. je kan ook overdrijven. Wat een chaos weer vandaag. <laughs> ah, goedemorgen, let u even op haar, let u even niet, op, mij. <laughs> Zo is dat. nou, het nieuws. Kom op. Dit is het nieuws. Eh, dit is inderdaad het <laughs> regionieuws. Eindelijk, eindelijk. Van 26 eh, mei 2016. En de dagen daarvoor natuurlijk. Singer-songwriter Douwe Bob is in de nacht van dinsdag op woensdag betrokken geweest... bij een vechtpartij op de Grote Markt in Haarlem. Er zijn geen aanhoudingen verricht en niemand raakte gewond, eh, zo meldt de politie. Volgens een ooggetuige was Douwe Bob met wat van zijn Haarlemse vrienden aan het stappen in de Spaarnestad... en toen bezocht hij onder meer café Stiels in de Smedestraat. De sfeer was eh, volgens een ooggetuige eh, goed, maar het was wel een gekke huis omdat Douwe Bob er was... en die had een aardig slokje op en nou ja, goed, er is dus een klein relletje geweest... Maar gelukkig is dat beperkt gebleven. Zoals... Eh, Weet je wat kwam? Hey, nou? Iemand zei tegen hem, je moet niet zo douwen, Bob. <laughs> ja, dat kan hij niet hebben, hè? Dat kan hij niet hebben. Nee, nee, nee. maar de politie was er op tijd bij, dus alles... Eh, werden de gemoederen weer gesust. Ehm, zoals eerder dit jaar aangekondigd wordt de Louis-Davidstraat heringericht. En dat gaat gebeuren en beginnen op komende maandag 30 mei. Dan start men met het eerste deel van die Louis-Davidstraat. Tot 1 augustus 2016 wordt gewerkt aan het deel vanaf het Raadhuisplein tot en met de aansluiting van de Schoolstraat. Ja, dat de werkzaamheden tot overlast gaan leiden is helaas onvermijdelijk. Het deel van de straat tussen het Raadhuisplein en de Schoolstraat... zal in die periode geheel zijn afgesloten voor gemotoriseerd verkeer en fietsers. Er kan in die periode ook niet worden geparkeerd in dat deel van de weg. Er wordt wel geborgd dat alle woningen en winkels te voet bereikbaar blijven. En uiteraard is er rekening gehouden met de bereikbaarheid voor nood- en hulpdiensten. Tijdens de werkzaamheden volgt de bus de alternatieve route over de Hoge Weg. En daar komt straks ook de eindhalte te staan. De huidige bushaltes aan de Prinsessenweg zijn gedurende de werkzaamheden allemaal buiten gebruik. Tijdens de afsluiting van de Louis-Davidstraat wordt de rijrichting voor gemotoriseerd verkeer van de Grote Krocht weer tijdelijk omgedraaid. Dus vanuit het Raadhuisplein naar de Hoge Weg toe. Dit wordt gedaan om de route het centrum uit gemakkelijker te maken. Wanneer de werkzaamheden zijn afgerond zal de huidige rijrichting weer worden hersteld. Ook de rijrichting voor de Kleine Krocht wordt tijdelijk omgedraaid. Eh, sorry hoor, ik moet er een beetje om lachen. <laughs> Hoe vaak we nou wel niet gedraaid zijn die afgelopen jaar. Je zou de draaier, je zou ook horen. Nee, je wordt duizelig ervan. Je wordt duizelig ja, ja, als je straks op dat, op dat oh, pleintje... ja. dat is wel interessant wat je er even zegt. Want eh, die bus die stopt dan ook niet meer aan de staat. Daar staat niks over in. Oh. Hij gaat in ieder geval dat deel in het centrum niet meer door. Dus hij gaat via de Hoge Weg dus de grotere wegen. Ja, ja. Oh, straat. uh, dat, eh, wacht even Nou, hier op het hoekje, dat zal dan wel ja? niet. Ehm, nou, wat leuk dan. weg. Ja, daar zeg je wat. Ja, dat, dat wordt niet vermeld. Hoe nou, dat gaan we even uitzoeken. Dat eh, is wel belangrijk om dat even te weten. Ja, hoe die dan verder gaat rijden. Ja, ja, ja, ja. Oké, nou, dat even terzijde. Ja. Ja, boem. Bij een eh, ongeluk op de Kweekduinweg in Overveen... zijn dinsdagavond twee wielrenners gewond geraakt. Een betrokken automobilist reed na het ongeluk door. De auto wilde uit de parkeervak de weg oprijden... en toen botste die op twee wielrenners die in een groepje reden. Na het ongeluk ontstond volgens getuigen een korte woordenwisseling... tussen de automobilist en de groep wielrenners... en daarna is de man in de auto weggereden. De twee wielrenners zijn overgebracht naar het ziekenhuis... en de politie heeft een aantal, van een aantal mensen een getuigenverklaring opgenomen... en zal een onderzoek instellen om de bestuurder van de auto te achterhalen. Ja, dat mag ook niet, hè, wegrijden. Gedurende de zomermaanden zullen de lifeguards speciale PAW Patrol 06 polsbandjes uit gaan delen bij de posten en op het strand. Op het 06 polsbandje kunnen ouders hun telefoonnummer noteren... en hierdoor kan een gevonden kind sneller met de ouders worden herenigd. Daarnaast krijgen ouders tips over hoe ze met hun kinderen afspraken kunnen maken... om te voorkomen dat ze elkaar uit het oog verliezen. Tips van de Zandvoortse reddingsbrigade voor een veilige dag met kinderen op het strand... vind je op www.zrb.info veilig veilig met kleine kinderen. Gisteren werd tijdens de dag van het vermiste kind de landelijke campagne officieel afgetrapt in Egmond aan Zee. In de zomermaanden wordt in Nederland op het strand en bij recreatiegebieden jaarlijks gemiddeld zo'n 900 kinderen na vermissing weer samengebracht met hun ouders. Dit jaar zijn er 150.000 gratis PAW Patrol 06 polsbandjes beschikbaar en krijgen ouders een beetje extra zekerheid bij een dagje uit naar het strand, meer of recreatieplas. Volgens mij hadden wij die bandjes in Zandvoort zo'n 30, 40 jaar geleden al. Maar goed, niet met 06-nummers dan, maar die kreeg je dan bij de strandtent waar je zat. Nou, ehm, volgende. Op maandag 30 mei vindt om 8 uur in de raadzaal... met ingang bij het bordes van het gemeentehuis een informatieve bijeenkomst over windmolens voor de kust plaats. Door de Rijksoverheid wordt deze avond een toelichting gegeven op de plannen voor wind op zee en de kosten hiervan. Naar verwachting zal de komende periode door het kabinet een besluit worden genomen over het bouwen van windmolens op 10 tot 12 mijl uit de kust. In de presentatie zal het Rijk ingaan op de nu geplande locaties van de windmolens. Deze liggen dichter bij de kust dan de eerder besloten afstand van 12 mijl uit de kust. Volgens het Rijk is het bouwen van windmolens dichter bij de kust goedkoper... dan bijvoorbeeld het bouwen van windmolens op de locatie IJmuidenver. Nou, en ieder die zich persoonlijk wil laten informeren over die plannen van het Rijk... is van harte uitgenodigd om op die openbare bijeenkomst eh, aanwezig te zijn. Dus maandag 30 mei om 8 uur.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 Het blijft droog en er zijn flinke perioden met zon. Aanvankelijk waait het niet, maar geleidelijk steekt er een tot matig toenemende noord- tot noordoostenwind op. De temperatuur gaat stijgen naar een graad of 18. Vanavond en de komende nacht hebben we een afwisseling van wolkenvelden en flinke opklaringen. Het blijft droog en bij een matige noordoostenwind daalt de temperatuur naar ongeveer 11 graden. Morgen schijnt de zon flink, maar in de middag ontwikkelen stapelwolken... en in de loop van de middag en morgenavond is er kans op een regen- of onweersbui. De temperatuur gaat stijgen naar ongeveer 20 graden. Na morgen is er in het weekend en ook maandag kans op een regen- of onweersbui... en geregeld schijnt ook de zon en de temperatuur stijgt naar 21 tot 23 graden. En dan was dit het weerbericht volgens Rico Schreuder. love you more than I can tell. I don't think I can live without you. And I know that I never will. Oh, my baby, baby. I want you so it scares me to death. I can't say anymore that I love you. Everything else is a waste of breath. I want you you had your fun, you don't get well no more. I want you. Your fingernails go dragging down the wall. Be careful, darling, you might fall. I want you. I woke up in one of voice was crying, I want you. You said, Young man, I do believe you're dying. I want you. If you need a second opinion, as you seem to do these days, I want you. But you can look in my eyes and you can you. Did you mean to tell me, but seem to forget? I want you. Since when were you so generous and inarticulate? I want you. It's the stupid details that my heart is breaking for. It's the way your shoulders shake and what they're shaking for. I want you. It's knowing that it knows you now after only guessing. It's the thought of him undressing you or you undressing. I want you toss some tatty compliment your way. I want you, and you were fool enough to love it when it said. you. The truth can't hurt you, it's just like the dark. It scares you witless, but in time you see things clear and stark. I want you, go on and hurt me, then we'll let it drop. I want you. I'm afraid I won't know where to start. I want you, I'm not ashamed to say I cried for you. I want you, I want to know the things you did that we do too. I want you, I want to hear he pleases you more than I do want you. I might as well be useless for all it means to you. I want you. Did you call his name out as it held you down? I want you. Oh no, my darling, not with that clown. I You've had your fun, you don't get well no more. I want you, no one who wants you could want you more. I want you. I wil you. I want you. Dan I want you. Mooi hè? Every night when I wil je. Elke nacht wil die. Moet hij wel zijn bril afzetten. Toch? Nou. I want you. Elvis Costello. Ja. I'm gonna say it once again till I am still it. I'm going, going feel this way until you kill it. I want you. Ja, Elvis, sorry, maar. I want you. Nog een keer? Jongen, jongen. I Zeg nou ja, dan zijn we van de gekreun af. <laughs> Oh, nou, nou is het klaar. Oké, nou, dat is Elvis Costello. En eh, hij had er eh, ongeveer een minuut of vijf voor nodig om te zeggen dat hij je wil. <clears throat> wil jij hem ook of niet? Nou, daar gaat het niet zozeer om. Ik, vind, nou, ik, ik, vind dit, ik, ik vind dit nummer zo, zo fenomenaal, zo Ehm, die tekstlijn, die, die, die simpelheid. En als je dan toch de, de draagkracht van, van die hele tekst neemt. Ik, nou, ja, ik heb hier geen woorden voor. Ik vind het, ik vind het een, een prachtig nummer. Prachtig. Nou, ja. Graag gedraaid dan. Hè? Nou, Dank wel eh, hoor. Nou, ja, graag gedaan hoor. ja. graag gedaan hoor. Ja. I Want You van eh, Elvis Costello. Goed, mocht u in, intussen in slaap gesukkeld zijn... dan gaan we u weer even wakker maken. Want eh, dat is dan wel weer belangrijk. Let's natuurlijk. have a go the single. It's a song about a jazz band, partly. A song called The Sultans of Swing. Because the band, that's what the band was called. The Sultans of Swing. Okay. Let's do it. En dit is dan een live versie van The Sultans of Swing, Dire Straits. Leuk hoor dit. Get a shiver in the dark, it's raining in the park, River a dog or blow that sound away. We Norton. Lekkere, lekkere swingende opname van eh, deze single uit de eh, 70 jaren. Geheel live nu dus gespeeld. Lekker hoor, geweldig. Goed, ik heb er nog eentje voor u en dan gaan we naar het nieuws. Take me under, take me deeper. I choose to go. Sigma met Take That. See it any clearer. I said long ago. down here underneath the surface, you're my only hope. If you remember me, everyone else can forget. Everyone else can forget. Tell them I have nothing, nothing. I've been waiting for the storm to surrender my soul. Bathe me in your holy water and lay me down. If you remember me, everyone else can forget. Everyone else can forget. Tell them I. dat ze niet mooi zingen, dat bedoel ik niet. Sigma samen met Take That. Het nummer dat heet gewoon Cry. Nou, nog eentje dan. Ik heb er nog eentje en eh, dat is ook weer zo'n lekkere titel. Love, Hope and Misery. Nou, lekker opwekkend allemaal, hè Dol? Woehoehoe. Love, Hope and Misery. Jake Bug. En dat is de laatste voor het NOS mean for the one who doesn't love you. All you feel is the pain. You don't know why he doesn't want you. He hasn't called for days.